uur. Citydijkers met het NOS-journaal. Bij een bestorming van de Spaanse exclave Melilla zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen. Ze kwamen in de verdrukking toen zo'n 500 migranten de Marokkaanse grens met de Spaanse stad probeerden over te steken. Ook zijn er veel gewonden. Aantallen in Spaanse media variëren van 63 tot enkele honderden. De Spaanse exclaves Melilla en Ceuta zijn een belangrijke route voor mensen die via Marokko de EU proberen in te komen. Op meerdere plekken in het land hebben boeren opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met landbouwvoertuigen stonden ze bij op- en afritten van snelwegen. Het ging onder meer om de A2 bij Best, de A67 bij Hapert en de A30 bij Lunteren. Op andere plekken stonden actievoerders langs de weg of op een viaduct. De toetreding van Noord-Macedonië in Albanië tot de Europese Unie is een stap dichterbij. Bulgarije heft een veto op tegen het toetredingsproces. Bulgarije hield onderhandelingen met Noord-Macedonië tegen... vanwege oneenigheid over de behandeling van de Bulgaarse minderheid in het land. Het toetredingsproces van buurland Albanië is door de EU gekoppeld aan dat van Noord-Macedonië... waardoor ook de Albanese toetreding vastzat. De Oranjevrouwen hebben in aanloop naar het EK een forse nederlaag geleden tegen Engeland. Nederland kwam op voorsprong via Lieke Martens... maar na een gemiste strafschop van Sherite Spietsen... liep Engeland in het oefenduel uit naar een 5-1 eindstand. De oefenwedstrijd was zo'n twee weken voor de start van het EK. Op 9 juli is Zweden de eerste tegenstander van Oranje.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 Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gewicht van de dingen die we doen en ook de dingen die we zien in alle landen waar we wonen en de dochters en de zonen, elke ochtend naast de bed.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 dan dachten. Wie verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn? Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan ondiep lijkt bij het gat dat het kan slaan. Ik als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn.